7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Museum- of dierentuinbezoek is de afgelopen vijf jaar flink duurder geworden. De CBS berekende dat de prijs voor een kaartje gemiddeld met 17 steeg. De dierentuinen zeggen dat dit onder meer komt door de kosten voor nieuwe dierenverblijven en verduurzaming, zoals zonnepanelen. Onderzoekers van een beveiligingsbedrijf hebben een lek gevonden in de computerchips van Intel. Ze konden ingetikte wachtwoorden en andere gevoelige informatie onderscheppen door de processor af te luisteren. Om het probleem te verhelpen moet het ontwerp van de chip worden aangepast. Voor bestaande computers kan dat niet meer. Om gebruikers toch te beschermen krijgt Windows een update waarmee het lek wordt omzeild. Volgens de onderzoekers is de kans dat iemand ook echt je computer op deze manier aanvalt klein. Het sturen van een phishingmail is een stuk simpeler. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft alsnog succesvol een Israëlische satelliet gelanceerd. Dat had drie jaar geleden al moeten gebeuren, maar toen ontplofte de raket een dag voor de lancering. Als compensatie zou SpaceX de lancering van vandaag gratis hebben aangeboden. De politie in Canada heeft spullen gevonden die gelinkt kunnen worden aan de twee tieners... die worden verdacht van drie moorden vorige maand. De voorwerpen werden ontdekt bij de rivier de Nelson. Om wat voor spullen het gaat is niet bekendgemaakt. De tieners van 18 en 19 jaar oud zijn al weken op de vlucht de Russische justitie dreigt een stel uit de ouderlijke macht te zetten... omdat ze hun baby hebben meegenomen naar een verboden demonstratie in Moskou. De ouders hebben het kind in gevaar gebracht, zegt justitie... omdat de baby werd gegeven aan iemand van de oppositie die werd gezocht. Daardoor kon de politie die man niet aanpakken. Volgens het stel gaat het om een vriend van hen. De politie in Canada heeft we gaan naar het weer. Zon en wolken vandaag met vanochtend hier en daar een buitje. Vanmiddag meer kans op buien en lokaal ook onweer. Er staat een vrij stevige zuidwestenwind en het wordt 21 tot 23 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en iets warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Boekhuis van de ANWB.